Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Griekse politie heeft 13 mensen aangehouden... die verdacht worden van het veroorzaken van een natuurbrand. De groep schoot vuurwerk af vanaf een jacht bij het eiland Hydra. De vonken daarvan veroorzaakten brand. Na een mislukte bluspoging belden ze de brandweer en sloegen ze op de vlucht. In de haven van Athene werden ze aangehouden. De brand ontstond vrijdagmiddag en was na een dag onder controle... Griekenland kampt door de droogte en temperaturen met nog meer natuurbranden. Volgens de brandweer zijn binnen 24 uur al 64 natuurbranden uitgebroken. Bij een uit de hand gelopen ruzie op een camping in Zeeland zijn twee mensen zwaar gewond geraakt. Een man en een vrouw zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie moest een van hen ook gereanimeerd worden. Het incident gebeurde op een camping in Vrouwenpolder. Of de twee slachtoffers elkaar kenden is onduidelijk. Bij een oefenwedstrijd tussen FC Twente en de plaatselijke club van Geesteren... zijn tien mensen gewond geraakt nadat een stellage met een spandoek naar beneden kwam. Twee mensen raakten zwaar gewond. De stellage met het spandoek hing aan een hijskraan. De oefenwedstrijd is afgelast. Dagtoeristen zijn voorlopig niet welkom op het Italiaanse eiland Capri. Het eiland kampt met een watertekort. Een van de belangrijkste waterleidingen vanaf het vasteland brak donderdag... en door technische problemen is de reparatie nog niet gelukt. In de zomermaanden komen duizenden mensen per dag met de boot naar het eiland. Toeristen die in een hotel of een vakantiehuisje verblijven... mogen nog wel naar Capri, omdat die accommodatie vaak een eigen watertank hebben. En het weer, vannacht vrij helder met minima rond de 11 graden. Morgen zonnig en droog met in de lopende dag stapelwolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 23 graden landinwaarts. Vanaf maandag flink wat zon en oplopende temperaturen tot 28 graden op donderdag. Dan neemt ook de kans op buien toe.